7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Honderden kinderen uit het vluchtelingenkamp bij Calais... mogen binnen een paar dagen naar Groot-Brittannië komen, meldt de BBC. Britse en Franse ambtenaren zouden zijn begonnen met het registreren... van kinderen die zonder hun ouders in de jungle van Calais leven. Het kamp wordt zo genoemd vanwege de erbarmelijke omstandigheden. De Britse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat ze de kinderen er snel weg wil halen... voordat de Franse autoriteiten het kamp sluiten. De Britse kinderombudsman zei eerder dat het om ongeveer 300 kinderen gaat. De Nederlandse tak van de Gulen-beweging ontkent dat sympathisanten onder druk worden gezet om grote sommen geld af te staan. De Volkskrant schreef daarover. Voormalige aanhangers vertelden dat ze zoveel aan de beweging moesten betalen dat ze daardoor bijna failliet gingen. Volgens de Gulen-beweging zijn de beschuldigingen onderdeel van de heksenjacht die gaande is sinds de mislukte staatsgreep in Turkije. De beweging zegt dat er alleen geld wordt gevraagd volgens het islamitische principe van de zakaat. Dat houdt in dat elke moslim jaarlijks 2,5% van zijn bezit moet afstaan aan goede doelen. Passagiers op vluchten tussen Hawaii en Amerikaans Samoa mogen niet meer zelf hun stoel uitkiezen. Uit onderzoek van Hawaiian Airlines blijkt dat veel passagiers op dit traject te zwaar zijn. Ze moeten daarom zorgvuldig over het toestel worden verdeeld. De luchtvaartmaatschappij was een onderzoek gestart omdat de vliegtuigen tussen Honolulu en Samoa abnormaal veel brandstof gebruikten. De passagiers bleken gemiddeld 13 kilo meer te wegen dan werd aangenomen. Door hen goed over het toestel te verdelen moet het brandstofverbruik omlaag gaan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 6 en 10 graden met lokaal kans op mist. Morgen volop zon en bijzonder zacht. Het wordt dan 17 tot lokaal 20 graden. Na het weekend wordt het wisselvallig en een stuk frisser. Later in de week wordt het nog maar 12 graden. Dit was het NOS Short. ZFM.